Renate Kok met het NOS Journaal. In de gevangenis in Ter Apel zijn de afgelopen dagen 14 gedetineerden besmet geraakt met corona. Ze zitten verplicht in quarantaine. Volgens vakbond FNV vindt het personeel van wie een aantal ook besmet is... dat er te weinig aan preventie wordt gedaan. In Ter Apel zitten veroordeelden die illegaal zijn... of die na hun misdrijf ongewend zijn verklaard. Vandaag hebben 30.000 medewerkers in de acute zorg hun eerste vaccin gekregen. In de meeste ziekenhuizen zijn de vaccins nu op. De laatste medewerkers komen volgende week aan de beurt. De vaccinatiecampagne voor de acute zorg begon afgelopen woensdag. Het gaat dan in de eerste plaats om IC-verpleegkundigen en personeel dat werkt op de corona-afdeling. In Londen wordt komende week een piek in het aantal coronabesmettingen verwacht. 1 op de 30 Londenaren is besmet en dagelijks komen er tienduizenden nieuwe gevallen bij. Meer dan 80.000 Britten zijn inmiddels aan het virus overleden. Ziekenhuizen en zorgpersoneel kunnen de druk bijna niet meer aan. Reguliere zorg wordt uitgesteld en veel verpleegafdelingen zijn omgebouwd tot covid-afdelingen voorzitter van de Britse Medische Associatie waarschuwt dat de situatie in de ziekenhuizen de komende weken verder zal verslechteren. Gisteren riep burgemeester Kaan van Londen de noodtoestand uit. De politie heeft vier jongens van 13 aangehouden... in verband met de brand gisteravond bij een voetbalclub in Berkel en Rode, Roderijs. Daarbij werd de tribune volledig verwoest... en raakte ook de lichtinstallatie en het kunstgrasveld beschadigd. Het KNMI waarschuwt vanavond opnieuw voor gladde wegen door bevriezing. De code geel waarschuwing geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. Morgen aan het einde van de ochtend zijn de problemen waarschijnlijk weer voorbij. Het weer, de buien nemen geleidelijk af en de temperatuur daalt vanavond tot ruim onder nul. Maar de, nacht zal minder koud zijn door toenemende bewolking en wind. En wel is er kans op mist en dus ook gladheid. Morgen bewolkt in de noordelijke helft van het land ook kans op regen of motregen. En dan wordt het een graad of drie.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 So bring on the light, bring on the fear, bring on the laughter, bring on the tears. Bring on the night. Bring on the smiles. Bring on the let goes for someone I still don't know. Bring make it funky.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 A love that's filled with understanding. It will stand the test of time. If I tell you that I promise you waste of time if I tell you that I love you. Forever to be true, we'll always be together.